Volgens curator Schimmelpenning zijn er 600 klanten die de maandelijkse hypotheekaflossing niet meer kunnen betalen. Ze krijgen binnenkort een brief over de mogelijkheden voor een aangepaste betalingsregeling. Verder is de incassopraktijk van de bank opnieuw tegen het licht gehouden. Volgens de curatoren van de DSB-bank is daaruit gebleken dat er geen regels worden overtreden. In Egypte is de eindredacteur van het trosprogramma vermist gegijzeld en met de dood bedreigd. Hij zocht contact met een vader die negen jaar geleden twee kinderen naar Egypte had ontvoerd. Bij de flat van de man werd de eindredacteur naar binnen gesleurd en vier uur lang bedreigd. Daarna werd hij door de politie gearresteerd op beschuldiging van poging tot ontvoering en spionage. Na urenlange ondervraging kwam hij weer vrij. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft president Obama de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. In zijn dankwoord erkende hij dat hij zich nog niet kan meten met Nobelprijswinnaars als Nelson Mandela en Martin Luther King. Ook zei hij dat oorlogen soms noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. Hij benadrukte dat een supermacht als Amerika zich moet houden aan de eigen hoge morele regels en aan de mensenrechten. Het kabinet maakt bekend op welke bedrijven de Q-koorts heerst. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Tot nu toe was er alleen een kaart met de zones waarin besmette bedrijven liggen en dat vond de Kamer niet voldoende. De PvdA en SP willen een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het bestrijden van de ziekte, maar daar ziet het kabinet niets in. Bij Friesland Campina verdwijnen in Nederland 405 van de 7400 banen. Het zuivelbedrijf dat een jaar geleden ontstond uit een fusie tussen Campina en Friesland Foods... wil reorganiseren om kosten te besparen. Zo worden eind volgend jaar in Drachten en Tilburg de vestigingen gesloten waar kaas wordt verpakt. En een jaar later, in 2011, gaat de kaasfabriek in Dronrijp in Friesland dicht. Dan het weer bewolkt en af en toe regen, minima van 8 graden of 6. Ook morgen en in het weekend is het bewolkt met soms een spatje regen.